Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een psychiatrische kliniek in Balkbrug is vanmiddag een medewerker doodgestoken door een patiënt. Twee andere medewerkers raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De dader sloot zich daarna op in een aparte ruimte waar hij zichzelf in brand stak. En nadat die brand door sprinklers werd gedoofd, stak hij zichzelf dood. Personeel en patiënten van de kliniek in Balkbrug krijgen nazorg. Op Schiphol zijn inmiddels bijna 200 klimaatactivisten gearresteerd op het terrein van de privévliegtuigen. De actie is nog niet voorbij, er worden nog steeds activisten opgepakt. Toen het begon waren er volgens Greenpeace meer dan 500 actievoerders op het terrein. De activisten klommen over de hekken en namen plaats onder privéjets om zo te voorkomen dat ze konden opstijgen. CDA-leider Hoekstra heeft op het partijcongres hard uitgehaald naar PVV en Forum voor Democratie. Volgens Hoekstra nemen die partijen geen verantwoordelijkheid in het zoeken naar oplossingen. En Hoekstra zei ook dat polderen niet hip is, maar dat dat wel de oplossing is in deze tijden van polarisatie. Verkeer op de A9 heeft vanmiddag urenlang in de file gestaan door een kapotte brug bij Schiphol. De brug bleef eerst ongeveer een uur lang openstaan door een storing. Daarna zakte het brugdeel weer naar beneden. Maar toen konden de slagbomen niet meer open. Inmiddels is de storing voorbij en is de weg weer helemaal open. De 20-jarige Fem van Empel is vanmiddag in Namen Europees kampioen geworden in het veldrijden. Van Empel maakte daarmee haar favoriete rol waar. Ze won dit jaar ook al goud bij de wereldbekerwedstrijden veldrijden. Zilver was er voor Celine del Carmen Alvarado. En de Hongaarse Blanca Vas pakte het brons. Het weer vanavond vooral in het westen en noorden regen. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 en dan kan er verspreid over het land een bui vallen. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het kan stevig doorwaaien en het wordt opnieuw zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Nieuwe Meer is de verdraging nog een kwartier. Op de A10 Noord ook file tussen Volendam en de Koentunnel sta je ook 10 minuten vast. Op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen knooppunt Diemen en knooppunt Muidenberg 10 minuten oponthoud.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 Ooh, tell me what you, what you, what you gonna do? Cause I'm about to make a scene, double up that sunscreen. I'm about to turn the heat up, gonna make your glasses steam what you, what you, what you gonna do?